routes te vinden... hebben ze ook al twee testpakketten ingezet met een GPS-tracker. Dus ja, die plannen waren al vrij concreet. Het lijkt erop dat de mannen aanslagen voorbereiden in opdracht van Rusland. Bij de koffieautomaat bij Buma Stemra gaat het waarschijnlijk vandaag over één ding. De oplichters die hen hebben belazerd. Het muziekkantoor dat gaat over Nederlandse muziekrechten... is voor zeker 107.000 euro gescamd door mensen die fraudeerden met auteursrechten. Ze stuurden facturen met valse e-mailadressen vanuit het buitenland. De de vergadering die vandaag gepland stond gaat niet door, vertelt academieverslaggever Nick Wouters. Ze gaan kijken of ze dat geld terug kunnen halen en eh, of ze nu alle fraude ook in beeld hebben of dat er toch nog meer is. Nou, ze hebben bij de ledenvergadering die een keer gaat komen in ieder geval wel wat uit te leggen aan de artiesten. En de slotetappe van de Tour de France gaat op de schop. Normaal is het dan heel rustig naar Parijs fietsen en onderweg al een glaasje champagne. Maar dit jaar niet. De renners moeten op de laatste dag drie keer klimmen op de keien van de toeristische wijk Montmartre. Daar fietste het peloton afgelopen zomer ook al langs tijdens de Olympische Spelen. De wijk stond toen vol met Belgische wielerfans. De Belgen hebben eigenlijk Montmartre overgenomen. Ze waren met duizenden. In het begin waren de Fransen nog in overmacht. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, waren de Belgen eigenlijk in de meerderheid. En zeker vocaal. Ik denk dat dit deel van Parijs eh, ja, Belgisch blijft. De sfeer is fantastisch. Fenomenaal. Wie niet hier is, heeft ongelijk. Zo simpel is het. Nou, de Tour is dit jaar van 5 tot 27 juli. Het weer, af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en veel zon. Op de Wadden is het niet warmer dan een graad of 15. In Limburg kan het 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Aankomende zaterdag is er weer Bloemencorso in Haarlem en omstreken. En dat, eh, dat gaat beginnen 9 tot 11 april. En 9 tot 11 april ga ik zelf meehelpen met eh, het opbouwen van de, van de praalwagens. En ja, dat is een hele werk, dus ik zou zeggen, kom lekker een keer kijken. Willen we een keer 9 april tot 11, tot 11 april komen kijken? Altijd is er eh, willen zien hoe de Corso-wagens worden gemaakt. Neem dan eens een kijkje achter de schermen. De wagens worden in grote hallen in drie dagen door honderden vrijwilligers, waar ik zelf bij ben met mevrouw, voorzien van geurende en kleurende voorjaarsbloemen. Zoals hyacinten, narcissen en tulpen en vele andere bolbloemen. De bloemen worden op een speciale manier vastgemaakt aan het ontwerp van de auto. Dat noemen wij steken. En als je gelukt hebt, mag je het misschien zelf wel een keer proberen. Hoe leuk is het om als je dan tijdens de Corso-weken je eigen steekwerk voorbij ziet komen. De openingstijden van het steken is woensdag van 9 tot 21 uur. En donderdag ook van 9 tot 21 uur. En de vrijdag van 9 tot 12 uur. En het, is, het adres is JUB Holland, Robijnstraat 43, Noordwijkerhout. En op de Horecaplein is er altijd leuke dingen te doen. Je kan opbouwdagen, zijn er altijd gezelligheid. Op het horecaplein pak je een lekker kopje koffie, een koud drankje en iets lekkers erbij. En de praalwagens van de Corso, je kan je zondag 13 april zijn de praalwagens nog een keer te bewonderen. Ze staan dan de hele dag in het hartje van Bloemenstad Haarlem. Te midden van gezellige terrasjes, entertainment en muziek kun je op je gemak de mooiste foto's maken. En de zaterdag vertrekt de bloemencorso tussen 8 en 9 in Noordwijk. En ze komen aan in Haarlem om 9 uur s'avonds. En dat is Kruisweg in de Herenweg en de Westelijke Randweg. En ze eindigen om 10 uur gedempte Oude Gracht aan de Ruiks. En ik wens u veel plezier. Ik zou zeker gaan kijken.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 is you. with you here, back.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 Dit waren achtereenvolgens Bluff met Zoute Landen en Davina Michel met Duur te lang. Wil je mensen helpen? Een keer naar het ziekenhuis brengen? Boodschappen doen? Klusjes in de tuin? Of in of om het huis? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de inwoners van Zandvoort kunnen helpen. Vrijwilligers krijgen bij Pluspunt jaarlijkse uitgenodiging van het Voi-Feest, kerstborrel, lintjesregen en kerstcadeau. Deskundigheidsbevordering, informatie en scholing over positieve gezondheid. Lijkt het je leuk om vrijwilliger hulpdienst te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien. En dat doe je op de volgende manier. Mail naar p.honer En dat spel je H-O-H-N-E-R. At pluspuntzandvoort.nl. Nl. Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Oh, oh, Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was kung fu comes the big boss. Well, well. Let's get it on. We took a bow and made a stand. Started swaying with the hand. A sudden motion made me skip. Now we're into a Kitchen was een Nederlandse popgroep uit Enschede... die in 1975 het Eurovisie Songfestival won met het liedje Dingedong. De groep werd in 1967, voornamelijk de himp-achtige groepsnaam, opgericht in Enschede. Hier is Tietjen met Dingedong. was ILO met Rock and Roll King. Twee avonden in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en er hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden... speciaal voor onze jongens en meiden. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur en iedere vrijdag van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. Ingang via de tuin aan de achterzijde. En de deelneming is geheel gratis. Tijdens de jeugdhonk bieden wij verschillende activiteiten aan en mogelijkheden om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. Heb je leuke ideeën? Bel Marieke 06 3630 0809. 0636 30 0809. Queen, Killer Queen. She keeps a away, Chandon in a pretty cabinet. Anthony cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Kennedy and Kennedy. At a time of you can't take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 Playful as a pussycat Momentarily out of action Temporarily out of class You're absolutely right She's She's a queen Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind Ooh, recommended at the price Insatiable and appetite De Westkust lacht. 24 uur per dag. This is In Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head.

Dit waren de Beatles met Penny Lane. Stoppen met roken. Op 11 april begint de groepscursus Stoppen met roken. Stoppen met roken is lastig. Maar in groepsverband kan het soms wat makkelijker gaan. Geef jezelf een kans om te stoppen en meld je aan voor een gratis programma. En die duurt 12 weken bij Anita Venema. Telefoonnummer 06 418 23190 06 418 29190 of mail naar a.venema samenzandvoort.nl Je staat er niet alleen voor. En het is vrijdag 11 april van 3 tot half 5. In het centrum Pluspunt, Zandvoort. Buddy Holly, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a light cause that'll be the day. When I die, well, you give me all your loving and your dirty loving. All your hugs and kisses you know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be blue. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I will leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll is het strand verlaten, te is snijdend koud. Niemand die ziet wat ik bij me houd en liever voor me haalt Over mijn leven waait een oostenwind. We komen november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij tegen mij, de oostenwind. Nu het zand langzaamaan door mijn vingers glipt, knijp ik rijkelijk laat pas mijn handen dicht. En zijn mijn zorgen om enkel een kleinigheid door de wind meegenomen naar verleden tijd. In vergetelheid. Over mijn leven waait een oostenwind. Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij zich tegen ten Oktober, november zie ik somber in. Hij hield me vooruit, maar plotseling keerde hij zich tegen Dit waren Nick en Simon met Oostenwind. Op het Gasthuisplein zijn onlangs 10 plantenbakken geplaatst. Het plan was al eerst om er bomen te planten, maar door de vele kabels en de leiding in de grond bleek dat niet haalbaar te zijn. De plantenbakken met sierheesters zorgen hier nu ook voor extra groen. De speciale bakken zijn robuust, uitgevoerd en zijn mobiel. Bij evenementen kunnen ze verplaatst worden. De vergroening op het Gasthuisplein is onderdeel van het actieplan Groen waarin is afgesproken dat er meer groen in de openbare ruimte moet komen. Katie Malua, 9 Million Bicycles. was een Britse band uit de jaren 1971-1978. De band werd opgericht in 1968 als Sweet Shop, later afgekort tot Sweet. De succesbezetting bestond uit Annie Scott, Steve Priest, Brian Connelly en Mick Tucker. Van wie in 2020 enkel Andy Scott nog in leven is. De Sweet met Fax on the Run. Dit waren de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven? ServicePaspoort biedt volop de mogelijkheden om aan de wens te voldoen. De bewegingsactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband. Zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen. Zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. Gymnastiek 55 plus, pluspunt Vlemingstraat 55. En het is woensdag van half 12 tot half 1, inclusief het koffiekwartiertje. De zomerstop in de maanden juli en augustus. Avicii, hey brother.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 is het einde van twee uur lunchroom op deze woensdag. Ik eindig met rocky music. Love is the drug. Graag tot volgende week. Dan ben ik weer live in de studio. Een heel goed weekend en blijf gezond. Tot volgende week.